Het blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De laatste keer dat er meer positieve dan negatieve consumenten waren is ruim zeven jaar geleden. De huizenprijzen zijn voor het eerst in vijf jaar weer gestegen. In april werden bestaande koopwoningen 0,1% duurder. In maart was er nog een daling van meer dan 2% ten opzichte van een jaar eerder. De eerste Japanse kerncentrale die weer in gebruik zou worden genomen na de Fukushima-ramp blijft voorlopig stil liggen. De rechter heeft bepaald dat de centrale ten westen van Tokio niet mag worden opgestart, omdat de veiligheid niet gegarandeerd is. Alle centrales moeten aan strenge veiligheidsvoorwaarden voldoen voor ze weer in gebruik worden genomen. Maar over die voorwaarden is veel onduidelijkheid in Japan. In Marokko is een man gearresteerd die betrokken zou zijn bij de gewelddadige overval op waar het transportbedrijf Brinks in Amsterdam in 2011. Daarbij werd 12 miljoen euro buitgemaakt. De man van 36 stond op de nationale opsporingslijst. Hij zou een van de hoofdverdachten zijn, maar het OM wil niet zeggen wat hij precies heeft gedaan. Of hij door Marokko naar Nederland wordt gebracht is nog onduidelijk. De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de diamantroof op vliegveld Saventum in België vorig jaar. Oud-wielrenner Jan Oerig heeft in Zwitserland met te veel drank op een auto-ongeluk veroorzaakt. Twee mensen raakten gewond. Bij een kruising reed Ulrich vol achter op een andere auto en ook een derde auto werd geraakt. Volgens Zwitserse media bleek uit een blaastest dat Ulrich 1,4 promil alcohol in zijn bloed had. Het weer, aardig wat zon, maar later op de dag kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 24 tot 29 graden. Vanaf morgen minder warm, met af en toe wat zon en een regen- of onweersbui. In het weekend is het een graad of 20. Dit was het NWS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.